Zes uur. Walgemoet met het NWS Journaal. De naam van een Nederlander is opgedoken in de Oekraïne-affaire... waarmee de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump begon. Uit het onderzoek zou blijken dat deze Anthony de Kaluwe, de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne voor het team van Trump bespioneerde. De Nederlander ontkent de spionage. Het afzettingsproces tegen Trump draait om de vraag of hij Oekraïne onder druk heeft gezet... om zijn rivaal Joe Biden dwars te zitten... Mogelijk liep de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne daarbij in de weg... en werd ze daarom bespioneerd. Het Amerikaanse bedrijf Citrix zegt tegen Nieuwsuur dat het adequaat heeft gereageerd op het beveiligingslek dat in zijn software is opgedoken. Het bedrijf begrijpt dat het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert om de software waarmee op afstand kan worden ingelogd voorlopig niet te gebruiken. Maar toch noemt Citrix de tijdelijke oplossing voor het lek absoluut voldoende. De Australische toerismesector kan omgerekend bijna 50 miljoen euro tegemoet zien van de regering als steun naar de verwoestende bosbranden. Het aantal boekingen in Australië was volgens eerste cijfers de afgelopen weken tot 30 lager dan een jaar geleden. De toerismesector vindt het toegezegde bedrag een eerste stap. De sector zou door de branden in totaal bijna 3 miljard euro schade lijden. De popprijs 2019 is gewonnen door Floor Jansen... zangeres van de Finse metalband Nightwish. Ze werd bij het Nederlandse publiek vooral bekend... dankzij het tv-programma Beste Zangers. De popprijs wordt uitgereikt aan een artiest of groep... die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Volgens de jury is Jansen een van de meest veelzijdige zangeressen van Nederland. Het weer nog, plaatselijk kan het nu nog glad zijn... en in het zuiden kan nog een bui vallen. Vanmiddag is het overal droog met zonnige perioden en maximaal 8 graden. Ook na het weekend rustig en droog weer met af en toe wat zon. Dit was het NWS Journaal.